Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Amerikaanse inlichtingendiensten wisten dat Prigozhin militaire actie voorbereidde tegen de Russische defensietop. Zo mailden de New York Times en de Washington Post. Op 10 juni moesten alle eenheden aan Russische zijde een contract tekenen bij het leger. Dat zou volgens de geheime diensten betekenen dat Prigozhin zijn macht over Wagner zou verliezen en dus tot actie over zou gaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben de inlichtingen geheim gehouden. Volgens de kranten wilden ze voorkomen dat Poetin de VS vervolgens zou beschuldigen van het orchestreren van een coup. Het reisadvies voor Nederlanders in Rusland is verder aangescherpt. Eerder gold al voor bepaalde regio's een negatief reisadvies... maar dat is nu uitgebreid tot het hele land. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft de situatie in hoge mate onvoorspelbaar... Nederlanders in Rusland wordt aangeraden het land te verlaten. Het ministerie benadrukt dat wie achterblijft niet kan rekenen op steun van de ambassade. Het aantal openbare laadpunten voor elektrische auto's in Europa is flink toegenomen. Het waren er afgelopen jaar zo'n 475.000 en dat is 44% meer dan een jaar eerder. De toename is goed nieuws voor vakantiegangers, zegt de branchevereniging voor elektrische rijders. Vorig jaar bleek dat veel mensen voor de zomerperiode toch een benzineauto huurden... uit angst om met een lege accu te komen staan. De EU wil dat er over een paar jaar op elke 60 kilometer langs de snelweg een laadpunt beschikbaar is. In de Verenigde Staten is acteur Frederick Forrest overleden. Hij speelde onder meer in de films Apocalypse Now en The Rose uit eind jaren 70. De acteur overleed volgens Amerikaanse media na een lang ziekbed. Vorig jaar werd er een crowdfunding opgezet om de zorg aan zijn huis te kunnen blijven betalen. Frederick Forrest was 86 jaar oud. Het weer, de komende dag veel zon. Het is een stuk warmer dan gisteren. In de middag wordt het 28 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Ik heb goed nieuws over de A10, de ring van Amsterdam. Er was namelijk een ongeluk gebeurd, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Nog wel 20 minuten file rijden tussen Osdorp en knooppunt Amstel.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 To where the girls calling them canine. Hey, hey but they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. It's is nothing if he don't have a bone.